Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De drie Nederlandse skiers die gisteren zijn omgekomen door een lawine in Oostenrijk... waren 33, 35 en 60 jaar. Twee van hen kwamen uit Apeldoorn. Ze maakten deel uit van een groep van 17 tourskiers... die werden verrast door een lawine. Een vierde Nederlander van 32 jaar raakte gewond en ligt in het ziekenhuis... maar is buiten levensgevaar. Israël beschuldigt de VN ervan dat hulpgoederen lang blijven liggen in Gaza voordat ze worden uitgedeeld aan de bevolking. Bij een grensovergang zou de inhoud van 600 vrachtwagens liggen te wachten tot de VN die komt ophalen. Israël heeft onlangs de toevoer van noodhulp naar Gaza opgevoerd onder internationale druk. De Portugese katholieke kerk gaat slachtoffers van seksueel misbruik een schadevergoeding betalen. Vorig jaar werd duidelijk dat duizenden Portugese kinderen de afgelopen 70 jaar door geestelijken zijn misbruikt. Ze kunnen zich vanaf de zomer melden bij een speciale commissie die zal beslissen welke vergoeding ze krijgen. Een Vietnamese vastgoedmagnaat is ter dood veroordeeld in de grootste fraudezaak ooit in het land. Ze zou voor bijna 12 miljard euro hebben gefraudeerd met leningen aan nepbedrijven. Ook heeft ze overheidsfunctionarissen omgekocht. De doodstraf wordt in Vietnam doorgaans voltrokken met een dodelijke injectie. De vastgoedmagnaat gaat tegen het vonnis in beroep. De muziek van Taylor Swift is na twee maanden weer terug op TikTok. Begin februari trok muzieklabel Universal als een artiesten terug van de video-app... vanwege een conflict over de vergoedingen. Het is de vraag of dat nu is opgelost. Mogelijk heeft Swift haar nummers weer op TikTok gezet... omdat volgende week haar nieuwe album verschijnt.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 waren 33, 35 en 60 jaar. Twee van hen kwamen uit Apeldoorn. Een vierde slachtoffer, een Nederlander van 32, ligt in het ziekenhuis... maar is buiten levensgevaar. Israël beschuldigt de VN ervan traag te zijn met de verdeling van hulpgoederen in de Gazastrook. Bij een grensovergang zou de inhoud van 600 vrachtwagens liggen te wachten tot de VN die komt ophalen. Darter Michael van Gerwen heeft voor het eerst sinds eind februari weer een ronde in de Premier League gewonnen. In Birmingham was hij in de finale met 6-3 te sterk voor koploper Luke Littler.